rijk, je huilt of lacht op jouw manier. De een vindt sporten leuk, een ander luidt graag. Het mag niet uit, het gaat om plezier. Je doet toch zelf wat je wil, dat maakt het grote verschil. Je kiest je leven zelf uit. Wat ook een ander je zegt, dat is niet altijd gratis, echt voor iedereen. Dus zeg meteen, ik hoor toch ook bij de rest, al kom ik niet uit jouw net. Ik vind het best. Al ben je zwart of geel, een ieder krijgt zijn deel. En eens gaat toch het kaarsje uit. Al ben je miljonair ja, eens gaan zij ook hier vandaan. Dus neem van mij nu maar aan, je hebt het recht te bestaan. Sta je het leven vooraan. Het maakt niet uit wat je doet, maar doe het eerlijk en goed. Je moet altijd zelf vooraan. Wat ook een ander je zegt, dat is niet altijd terecht. Je moet altijd zelf vooruit. Het maakt niet uit wat je doet, maar doe het eerlijk en goed. Je moet altijd zelf vooruit. De wereld is toch van ons allen. Rita.